Jobboot met het NOS Journaal. De komende maanden stoppen 1000 tot 2000 melkveehouders met hun bedrijf. Dat verwacht staatssecretaris Van Dam. Ze worden financieel gecompenseerd volgens een regeling... die door de Europese Commissie vanavond is goedgekeurd. Van Dam had met de boeren al afspraken gemaakt... over een flinke vermindering van het aantal melkveekoeien. Brussel had eerder gedreigd met nog ingrijpende maatregelen... omdat Nederland veel meer mest produceert dan is toegestaan. De man die vanmorgen bij het Louvre in Parijs een militair aanviel met een machete is een 29-jarige Egyptenaar. Dat heeft de Parijse procureur-generaal over de aanslag bekendgemaakt. De man werd neergeschoten door een andere militair. Hij ligt in kritieke toestand in het ziekenhuis. De militair raakte alleen licht gewond. De dader woonde in de Verenigde Arabische Emiraten en vroeg op de Franse ambassade in Dubai een visum voor Frankrijk aan. Vorige week kwam hij in Parijs aan. De Europese leiders willen eind maart trouw zweren aan de Europese Unie. Dat gebeurt door de ondertekening van een verklaring van Rome. Bij de herdenking van de oprichting van de EEG, de voorloper van de EU, 60 jaar geleden. De regeringsleiders willen hiermee een krachtig signaal afgeven dat ze geloven in de Europese Unie. Ook in 2007 zat de EU in zwaar weer doordat Frankrijk en Nederland in een referendum de EU-grondwet verwierpen. Toen was het bondskanselier Merkel die met de verklaring van Berlijn de EU nieuw leven inblies. In België is een man opgepakt omdat hij een parkeerschijf gebruikte met batterijen erin. Parkeercontroleurs zagen in Mechelen een auto in de blauwe zone staan met daarin een opvallend dikke parkeerschijf. Het bleek een elektronische schijf te zijn die automatisch meedraait met de tijd. Op die manier hoopte de bestuurder onbeperkt te kunnen parkeren in de blauwe zone. De man heeft een boete gekregen en een procesverbaal. Mogelijk moet hij ook zijn rijbewijs inleveren.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 En ik heb mij laten vertellen dat een nieuwe IDX e voorbij komt. Een nieuwe remix van Gregor Salto. Een plaat van Wiewek en nog vele andere platen. Kortom, jouw radio staat hier geramd op de 106.9, 104.5. Of ja, misschien zit je achter je televisie. Welkom bij kanaal 40. by dad, dad, dad, dad, hit the road, dad, and don't you come back no more, no more, no more, no more. Hit the road, dad, don't you come back no more. What you say? Hit the road, dad, don't you come back no more, no more, no more, no more. Hit the road, dad, don't you come back no more. Hit the road, dad, and don't you come back no more, no more, no more, no more. Hit the road, dad, don't you come back no more. What you say? Hit the road, dad, don't you come back no more, no more. the road, Jack, Don't come back no more. No more, no more, no more, no more. No more, no more, no more, no more. No more, no more, no more, no more. Hit the road, Jack, don't come back no more, no more, no more. Go! so it was like a really weird time for music because like I'm John Cena. You got a past, I ain't get to go to prime either, so don't make it hard to believe that I need it. Hey. Power Mop. The night is still yours. Night is still yours. The night is still young. The night is still yours. Night is still yours. The night is still young. The night is still yours. Night is still yours. The night is still young. The night is still young. The night is still yours. Night is still yours. The night is still young. The night is still yours. Night is still yours. The night is still young. The night is still young. 哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈。 she's never enough. I feel so basic. get up, get up and move your body. Come on get Get up and move your I feel so basic. up, get up and move your body. It's about to go down. Let's raise the roof when we come to your town. It's about to go down. Raise your hands from the left to the right. It's about to go down. Raise your hands from the left to the right, the left to the right, the left to the right, the left. Thank you.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 My heart beat faster, emotional earthquake. Bring on disaster, you hit me head on, got me weak in my knees. Yeah, something inside me's changed. I was so much younger yesterday. living in zijn we weer bij jullie met een frisse, fruitige nieuwe See It. Nieuwe hits, nieuwe nieuwtjes, nieuwe charts. Kortom, alles brand new. Maak er een mooi weekend van. Dat doen wij zeker ook. Dit was See It. Bedankt voor het luisteren. Ciao.